De andere vier kwamen om het leven toen de gebouwen waarin ze zaten instortten. De autoriteiten zeggen dat dit de zwaarste storm is van de afgelopen 30 jaar. Het noodweer houdt de komende dagen nog aan. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft twaalf nieuwe astronauten gepresenteerd. De komende twee jaar worden ze opgeleid tot ruimtevaarder. Het zijn zeven mannen en vijf vrouwen die zijn uitverkoren uit meer dan 18.000 kandidaten. Niet eerder kreeg NASA zoveel aanmeldingen voor het astronautenklasje. De twaalf worden bij de 44 astronauten gevoegd die NASA nu in actieve dienst heeft. Of ze ooit de ruimte ingaan is de vraag. Sinds de Space Shuttles in 2011 met pensioen gingen... zijn er vanuit de Verenigde Staten geen lanceringen meer geweest. Toch zou dat de komende jaren kunnen veranderen. President Trump wil Amerika ook in de ruimte weer leidend maken. Zo heeft NASA plannen om naar Mars te gaan. De rechtbank op Bonaire heeft straffen tot 20 jaar opgelegd voor de moord op een Nederlandse politieagent. Die werd vorig jaar doodgeschoten na een mislukte roofoverval. De hoogste straf was voor degene die de overval had beraamd, een man van 42 uit Bonaire. Het weer, vannacht op sommige plaatsen regen of motregen. Temperatuur daalt tot een graad of 12. Overdag eerst lokaal nog wat regen. En vooral in de avond een paar buien met kans op onweer. Het wordt morgenmiddag 20 tot 25 graden.